spoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oostenrijk krijgt een rechtse regering bestaande uit de christendemocratische EVP en de rechtspopulistische FPE. Ze hebben na zeven weken onderhandelen een coalitieakkoord bereikt. De inhoud daarvan wordt morgen bekendgemaakt. Wel is al duidelijk dat het aangekondigde rookverbod in restaurants niet doorgaat, dat er een belastinghervorming en een strenger immigratiebeleid komt en dat de Oostenrijkse regering pro-Europees blijft. Kanselier wordt de christendemocraat Sebastian Kurz. Met zijn 31 jaar is hij de jongste regeringsleider van Europa. Defensiemedewerkers die slachtoffer zijn van ongewenst gedrag... kunnen vanaf vandaag terecht bij een extern meldpunt. De meldingen komen terecht bij een onafhankelijke commissie... die sinds vorige week de sociale werkomgeving bij Defensie onderzoekt. Het gebeurt onder meer naar aanleiding van misstanden in Schaarsbergen. In de kazerne daar werden militairen stelselmatig aangerand, gepest en mishandeld. De commissie wil weten hoe met die meldingen is omgegaan... en is alert op signalen die kunnen wijzen op een angstcultuur. Unilever verkoopt zijn margarinemerken, waaronder Becel, Blueband en Bona. De Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR betaalt er 7 miljard euro voor. De verkoop is voor Unilever een historische stap, want margarines staan aan de basis van het bedrijf. Unilever ontstond bijna een eeuw geleden uit een fusie tussen de Margarine-Unie en de Britse zeepfabrikant Lever Brothers. In de Rotterdamse rechtbank is vanmiddag een moordverdachte aangevallen door de familie van zijn slachtoffer. Dat gebeurde tijdens een proforma-zitting over de moord op een 21-jarige vrouw van Kaapverdische afkomst. De verdachte is haar ex-vriend. Hij werd door familieleden van de vrouw belaagd en kreeg een aantal klappen. Ook zijn advocaat werd geslagen. Volgens de advocaat was de zaal niet geschikt voor een rechtszaak als deze. Het weer. Vanavond is het overwegend droog.